Raymond Seré met het NOS-journaal. De eerste dag van de begroting is goed verlopen, zeggen de betrokkenen. Het kabinet en de fractieleiders van SGP, ChristenUnie en D66 zijn bereid om elkaar tegemoet te komen. De steun van oppositiepartijen is nodig om ook in de Eerste Kamer op voldoende steun te kunnen rekenen. Er is onder meer gepraat over lastenverlichting na jaren van bezuinigingen. De Europese steun voor de groente- en fruittelers komt op het juiste moment, zegt staatssecretaris Dijksma. Het helpt de ondernemers volgens haar door een moeilijke periode, nu Rusland hun producten niet meer wil. De Europese Commissie heeft 125 miljoen euro beschikbaar gesteld om de prijs van bijvoorbeeld komkommers en appels niet verder te laten dalen. Pro Patria wil volgende maand gaan demonstreren in de wijk Transvaal in Den Haag. Een geplande demonstratie tegen moslimextremisme in de Schilderswijk is door burgemeester van Aartsen verboden. De gemeente heeft een verzoek binnen voor de betoging, maar kan nog niet zeggen of die ook in Transvaal zal zijn. Bij ochtend in Gelderland is een man aangereden die op of langs de snelweg A15 liep. Hij overleed ter plekke. De man had zijn auto op de vluchtstrook stilgezet, vermoedelijk om de fiets achterop de auto te controleren. Hij werd gegrepen door een vrachtwagen en onderzoek moet nog uitwijzen of die vrachtwagen over de doorgetrokken streep is gereden. De echtgenote van het slachtoffer zat in de auto. In Australië is een man meegesleurd door een krokodil toen hij aan het vissen was. Zijn vrouw zag het gebeuren. Waarschijnlijk heeft de man de aanval niet overleefd. En tennis Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de US Open. De 28-jarige Spanjaard is niet op tijd hersteld van de polsblessure die hij eind juli opliep tijdens een training. Nadal won vorig jaar de US Open. Toernooi begint volgende week maandag. En dan het weer. Verspreid over het land vallen buien, soms met onweer. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond verdwijnen de meeste buien, maar vannacht en morgen gaat het weer af en toe regenen. Er zijn ook zonnige perioden en het wordt morgen 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt wel mee met de files in de Randstad, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam. Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 Noord richting het Koenplein voor de afrit Volendam 2 kilometer door een kapotte auto. A15 Rotterdam Europort voor Rotterdam Charloes 5. A16 Breda Rotterdam bij de Van Brinoorbrug 5 kilometer.